De twee worden overgebracht naar Nederland voor nadere medische zorg. De militairen deden mee aan een operatie van Taskforce 55. Dat is een eenheid die zich onder meer richt op het uitvoeren van verkenningen en het arresteren van Taliban-strijders. Defensie wil geen details geven over de operatie waarbij de twee militairen gewond zijn geraakt. De problemen op het spoor bij Rotterdam Centraal zijn voorbij. Het treinverkeer naar en van het station lag op last van de politie een tijdje stil, omdat er mensen op het spoor liepen. Passagiers, waarschijnlijk voetbalsupporters, waren uit een trein gestapt die moest wachten op een talis met pech. Door het oponthoud liepen duizenden reizigers vertraging op. In Rotterdam geldt tot middernacht een alcoholverbod in verband met de bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax, die om half zeven is begonnen. In de aanloop naar de wedstrijd zijn 19 mensen aangehouden, onder meer omdat ze zich niet konden legitimeren. De zusjes die zondag in Waalwijk uit een raam vielen gaan naar een pleeggezin. De Raad voor de Kinderbescherming heeft dat besloten. De meisjes van drie jaar vielen zondagochtend vroeg uit een raam op de eerste verdieping. Ze hebben aan de val geen ernstige verwondingen overgehouden. De moeder was op dat moment niet thuis. Volgens de kinderbescherming stemt zij in met de beslissing om de kinderen in een pleeggezin te plaatsen. En het Griekse parlement heeft ingestemd met een bezuinigingsmaatregel van 30 miljard euro. De maatregel was een van de voorwaarden van het Internationaal Monetair Fonds en de eurolanden voor een lening van 110 miljard euro aan de Grieken. Ambtenaren en andere Grieken staakten de afgelopen twee dagen massaal tegen de bezuinigingen. De demonstraties liepen gisteren uit op rellen. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Ook vandaag zijn meer dan 10.000 Grieken de straat opgegaan om te protesteren.